Tuiningen Ierse kasteel gelegd door blikseminslag. Ook in Zeeland... De gevluchte leider Muammar Gaddafi heeft vanuit zijn schuilplaats in Libië een nieuwe audioboodschap uitgezonden voor zijn aanhangers. Hij roept ze op om onmiddellijk de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is het uur u. De boodschap wordt steeds herhaald op een van Gaddafi's laatste bolwerken, Beni Walid. De stad is omsingeld door strijders van het nieuwe regime en is vandaag vanuit de lucht aangevallen door de NAVO. Op de US Open heeft Novak Djokovic zich als eerste geplaatst voor de finale. De Servische tenniser won in vijf sets van Roger Federer. De Zwitser had in de vijfde set twee matchpoints op eigen servers, maar kon die niet verzilveren. Djokovic pakte de laatste set uiteindelijk met 7-5. In de finale moet Djokovic het opnemen tegen de winnaar van de andere halve finale. Die gaat tussen Andy Murray en Rafael Nadal. Door de overvloedige regen van de afgelopen week is de mannenfinale verplaatst naar maandag. En morgen is de vrouwenfinale. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken naar het noordoosten weg en de temperatuur daalt naar een graad of 16.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 Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me, more than me. Oh, me, your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me. break it down. I don't need no business busy.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 De trein en de bovenleiding zijn beschadigd. Op de snelwegen bij Utrecht stopten automobilisten op de vluchtstrook. Ze durfden niet verder te rijden in de stromende regen. In de regio waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Rond 9 uur kondigde het KNMI code oranje af voor bliksem en zeer pittige buien in een groot deel van het land. Het noodweer kwam bij Zeeland het land binnen en trok naar het noordoosten. Op sommige plaatsen in het zuidwesten telde het KNMI 800 bliksemflitsen per 5 minuten. En er waren meldingen van flinke hagelstenen. In Zeeland...